Een van de voorgedragen organisaties is klokkenluiderswebsite Wikileaks. Het weer vanuit het oosten breekt steeds meer de zon door, maar in het westen en noorden blijft het bewolkt. Het wordt 4 tot 8 graden. Morgen en overmorgen zonnig en 7 graden.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 Met je piemel, het is mooi, Het is mijn dag. echt lachen. Het uit is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel. Nee, echt serieus Wel. echt niet serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bijna botsing tussen twee treinen in juni vorig jaar bij Amersfoort was het gevolg van menselijke fouten. De inspectie Verkeer en Waterstaat zegt dat een hoofdconducteur ten onrechte het startsein had gegeven. De machinist vertrok vervolgens en reed door een rood sein. Daardoor kwamen twee treinen op hetzelfde spoor terecht. Doordat iemand bij de verkeersleiding de fout opmerkte en alarm sloeg, werd een botsing net voorkomen. Volgens de inspectie heeft de NS, ondanks waarschuwingen, niet genoeg maatregelen genomen om menselijke fouten te voorkomen. De inspectie heeft de spoorwegen nu een dwangsom opgelegd. De uittocht van vluchtelingen uit Libië naar Tunesië heeft een kritiekpunt bereikt, zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Door de drukte wordt de opvang van vluchtelingen in het grensgebied steeds moeilijker. De VN noemt het cruciaal dat ze doorreizen en niet in de regio blijven. Sinds het begin van de opstand in Libië zijn ruim 70.000 mensen naar Tunesië gevlucht. Het zijn vooral buitenlandse werknemers. Gisteren stak een recordaantal van 14.000 mensen de grens over. Vijftien medewerkers van het Rotterdamse havenbedrijf in Oman zitten weer op hun post in de havenstad Sohar. Ze werden gisteren naar de hoofdstad gebracht omdat de ingang van de haven met vrachtwagens was geblokkeerd. Volgens het havenbedrijf is het nu weer rustig in Sohar, afgezien van wat betogers langs de weg. Maar er zijn ook berichten over een demonstratie van honderden mensen in Sohar... waarbij militairen waarschuwingsschoten zouden hebben afgevuurd. Sinds vandaag hangt aan het paneel voor de zetel van de Tweede Kamervoorzitter... een afbeelding van de Nederlandse leeuw. De leeuw, die uit hout is gesneden en met goudverf ingevuld, komt overeen met het witte exemplaar op de zetels.